De maatregel komt een kleine week na hevige botsingen tussen het leger en koptische christenen, waarbij zeker 25 doden vielen. De koptische minderheid zegt als tweederangs burgers te worden behandeld. Het discriminatieverbod is een van de eisen van de protestbeweging die sinds het vertrek van Mubarak pleit voor meer democratische hervormingen. De man die drie maanden geleden de halfbroer van de Afghaanse president Karzai vermoordde was geen Taliban-strijder. Dat meldt een NAVO-functionaris in Brussel. De moordenaar werkte als commandant voor Karzais halfbroer. Hij had voor zijn daad geen politieke motieven. Hij stond op het punt gestraft te worden voor wangedrag en vond dat onverdraaglijk. De Taliban claimde de verantwoordelijkheid voor de aanslag en sprak een van, van een van de grootste prestaties van de afgelopen tien jaar. In Bunde in Zuid-Limburg zijn twee inzittenden van een auto omgekomen toen die werd geschept door een trein. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op een overweg. De auto met een Belgisch kenteken werd zeker 400 meter meegesleurd door de trein. Het wrak kwam bij het station van Bunde tot stilstand vlak voor de perrons. Het treinverkeer tussen Maastricht en beek elstlo werd gestremd. Koploper AZ heeft in de Amsterdam Arena met 2 tegelijk gespeeld tegen Ajax. De Alkmaarders kwamen in de eerste helft op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Holman en Berens. Na rust kwam Ajax terug via een strafschop van Soleimani, waarna Jansen in de 82e minuut de gelijkmaker inschoot. Ajax-verdediger Eno moest in de tweede helft van het veld na twee gele kaarten. Op de ranglijst heeft AZ nog steeds 6 punten meer dan Ajax. Dan het weer, vannacht helder en minimaal rond 2 graden met in het oosten kans op voorstaande grond.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 Don't test me, boy. Don't test me, boy. Cause I rap with the best of show. 305 to the death for me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down like New York City. I can't pronounce And the places on the globe I ain't know existed In Romania, she pulled me to the side and told me Pit, you can have me and my sister In Lebanon, yeah, the women are bomb And in Greece, you guessed it, the women they sweet Been all around the world, but I ain't gon' lie There's nothing like Miami's heat You got it down like no looking for visas, I ain't talking credit cards if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. Here in Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green.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 De ruiten van bankgebouwen sneuvelden en een politie...